Clemens Peters met het NOS Journaal. De BBB en andere oppositiepartijen reageren uitermate kritisch... op de kabinetsaanpak rond de stikstofcrisis. BBB-leider Van der Plas vindt dat premier Rutte met helderheid moet komen. Ze pleit voor een noodwet om de volgens haar wurgende stikstofwet te vervangen. GroenLinks-leider Klaver vindt dat het kabinet alleen nog maar met zichzelf bezig is... in plaats van met regeren. Het kabinet heeft gekozen voor een pauze... tot in de provincies nieuwe besturen zijn gevormd. De BBB van Van der Plas gaat daar na de winst bij de provinciale verkiezingen waarschijnlijk een grote rol spelen. In Little Rock in de Amerikaanse staat Arkansas heeft een tornado tot veel schade geleid. Volgens de lokale reddingsdienst zijn tientallen mensen gewond geraakt door het natuurgeweld. De enorme windhoos blies daken van huizen af en liet muren van gebouwen omvallen. En ook werden bomen met wortel en al uit de grond getrokken. Auto's werden omvergegooid. De burgemeester van de stad Little Rock heeft om hulp van de Nationale Garde gevraagd aan de gouverneur van Arkansas. Voor het eerst is er een veroordeling in de zaak van het dodelijke schietincident op de set van de Western Rust in oktober 2021. David Halls, de eerste assistent-regisseur van de film, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij beheerde het vuurwapen waarmee acteur Alec Baldwin cameravrouw Halina Hutchins per ongeluk doodschoot. Tegen Baldwin loopt ook nog een rechtszaak en dat proces gaat in mei verder. Op de A73 bij Venlo is gisteren een bijrijder van een ambulance ernstig gewond geraakt na een aanrijding. De ambulance reed met sirenes op de snelweg en wilde een auto passeren. Maar door nog onbekende oorzaak klapte de ambulance achterop die auto. De bestuurder van de wagen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen. De chauffeur van de ambulance en een patiënt die achterin lag raakten niet gewond. Evenmin als twee agenten die ook in de ziekenauto zaten. Het weer, het is bewolkt en het regent. En ook morgen begint regenachtig. In de middag klaart het dan wel vanuit het noorden op. Het wordt wel iets koeler dan van gisteren. Morgenavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.